5 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De politie houdt morgen op verschillende plaatsen in het land antiterrorisme-oefeningen. Hoe die er precies uitzien is niet bekendgemaakt... maar volgens de politie gaat het om de grootste oefening ooit. De situatie die wordt geoefend is een aanslag en de gevolgen daarvan. Daarbij is aandacht voor eerste hulp aan slachtoffers... maar ook voor het opsporen van de daders. Er zal vooral worden getraind op afgelegen plaatsen... maar de politie sluit niet uit dat mensen er iets van meekrijgen. Minister Bruins vindt niet dat hij een belofte heeft gebroken... ondanks het feit dat de spoedeisende hulp en verloskunde in de Lelystad... niet langer open kunnen zijn. Dat was Bruins wel van plan. Volgens hem komt er naar alle waarschijnlijkheid wel twee spoedposten... één in Lelystad en één in Emmeloord... die overdag en s avonds open zijn voor niet al te complexe spoedeisende zorg. Verder wordt de zorg zoveel mogelijk overgenomen door andere partijen... en de onderhandelingen voor de overname van de ziekenhuizen zijn nog niet afgerond, zei Bruins. Het OLVG in Amsterdam heeft inmiddels bekendgemaakt dat dat ziekenhuis de meeste zorg van het failliete MC Slotervaart overneemt. Ook andere instellingen uit de omgeving nemen zorg over, waaronder het Amsterdam UMC, het Amsterdam ziekenhuis en het Zaans Medisch Centrum. Patiënten van het Slotervaart krijgen daar een brief over. Bij de politieactie tegen motorbende Carlo Wago zijn vannacht en vanochtend in totaal zeven verdachten opgepakt. De politie deed op bijna veertig plekken invallen, waaronder Meidrecht, Leiden en Den Haag. Er zijn vuurwapens en drugs in beslag genomen en ook telefoons, laptops en voertuigen. Bij de actie waren 800 agenten betrokken. Wago houdt zich volgens het Openbaar Ministerie op grote schaal bezig met criminaliteit. Het weer blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt in het binnenland op veel plaatsen tot rond het vriespunt. Morgen ook meest droog en van 3 graden in het noorden tot 7 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de regio Noord-Holland is het langzaam rijden op de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Breukelen Maarsen 5 minuten extra. Ook vijf minuten extra voor de A6 Muiden richting Lelystad tussen knopend Almere en Lelystad. Op de A9 Amstelveen richting Den Helder tussen Akersloot en Heilo 10 minuten. Op de A10 de ring Amsterdam tussen Afwit Watergraafsmeer en Durgedam 5 minuten vertraging. Er stond een tijdje een kapotte auto. Op de N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn.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 Dan belonen we een veilige rijstijl met een lagere premie. En bij een botsing of andere autoschade weet je zeker dat je goed wordt geholpen. Voor de prijs hoef je het niet te laten, want onze Veilig Rijden Autoverzekering is nu het eerste jaar met 15% korting extra voordelig.